Eh, ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt een belangrijke dag te worden voor de formatie. Want nu verkenner Wouter Koolmeester de afgelopen dagen heeft gesproken met alle partijen... over hoe ze een nieuw kabinet voor zich zien... gaat hij nu verder praten met twee koppeltjes. D66 gaat om tafel met JA21 en de VVD met GroenLinks-PVDA omdat daar eh, uit mijn gesprekken naar voren is gekomen dat daar inderdaad wel inhoudelijke eh, standpunten en verschillen zitten. Eh, waar ik ook zelf wil onderzoeken, klopt dat? En is er overeenstemming te, te bereiken? Of zijn die standpunten echt zo groot verschillend? D66 wil graag een kabinet met CDA, GroenLinks, PvdA en de VVD. Maar die laatste partij wil echt niet samenwerken met GroenLinks-PVDA. Daar zullen ze het waarschijnlijk vandaag verder over gaan hebben. President Trump zegt dat er snel soldaten van andere landen naar Gaza gaan... om ervoor te zorgen dat er daar vrede blijft. Het zou gaan om militairen van Egypte, Qatar, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Very soon. It's going to be very soon. And Gaza is working out very well. We have very powerful countries in this coalition. And it's not, you know, uh, this is a because I've heard some of the press saying, well, it's a very tentative or it's is very is in Sinds een maand is er in Gaza een wapenstilstand. De troepen moeten Palestijnse politieagenten gaan opleiden en ondersteunen. Tesla-baas Elon Musk krijgt een enorme bonus als het bedrijf de komende 10 jaar flink meer waard wordt. De aandeelhouders vinden het goed dat hij een beloning kan krijgen van 1000 miljard dollar. Dat zijn 12 nullen. Musk is al de rijkste man ter wereld. FC Utrecht was het enige lichtpuntje in de Europa League voor Nederland gisteravond. De club haalde een één punt dankzij een gelijkspel tegen Porto. De gelijkmaker van Porto kwam in de tweede helft. Utrecht kreeg toen eigenlijk dubbel pech, want er was ook opeens rood voor doelman Bargas... na wat geduw en getrek met Veiga van Porto. Trainer Ron Jans was er niet blij mee natuurlijk. Hij ging na afloop nog verhaal halen bij de scheids. Ik heb hem een hand gegeven en bedankt. En gezegd van, ik heb het niet goed kunnen zien. Wat, wat, wat is het verhaal van de rode kaart? En wat zei hij toen? Wegwezen. Hij vond het geen rood? Ah, dit is echt verschrikkelijk. Hij heeft tegen de club gezegd dat ze in beroep moeten gaan tegen de kaart. Het weer het is op veel plekken behoorlijk mistig. Verder is de ochtend eerst grijs, maar de wolken verdwijnen al snel. En in de middag is het best zonnig en droog.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is het vliegverkeer op de luchthaven van Luik opnieuw stilgelegd vanwege een drone. Gisteravond lag het vliegverkeer ook al ruim een uur stil... en er waren ook verstoringen door drones op Brussels Airport. In de Filipijnen is het dodental na de orkaan Komegi opgelopen naar 188. Gisteren werd nog gesproken van 114 doden. De meeste slachtoffers vielen op het centraal gelegen eiland Cebu. Bij het gemeentehuis van Uitgeest in Noord-Holland is gisteravond een vuurwerkbom ontploft. Er sneuvelde een ruit, de raadsvergadering werd tijdelijk geschorst. Buiten was een AZC-protest. En het weer, eerst kans op mist, later periode met zon. Het blijft droog, er staat weinig wind en het wordt 16 graden. Dit is ZFM. ZFM.